van der Linde met het NOS-journaal. VVD'er Tom van Kampen is gekozen tot nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Hij volgt PVV'er Martin Bosma op, die niet werd herkozen. De Kamerleden stemden in drie rondes. Nadat kandidaat Tom van der Lee van GroenLinks PvdA was afgevallen... zijn in de ronde daarop veel stemmen vermoedelijk verschoven naar Van Kampen. 79 Kamerleden stemden voor hem, 10 meer dan voor Bosma. Tom van Kampen is 35 jaar en de jongste Kamervoorzitter ooit. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman en de Amerikaanse president Trump hebben een akkoord bereikt over een nieuw defensiepakket. De VS verkoopt straaljagers aan Saoedi-Arabië. Ook verspreidde Trump na een kritische vraag tijdens een persmoment twijfels en leugens over de moord op journalist Jamal Khashoggi. Hij wilde zijn gast niet in verlegenheid brengen. Volgens inlichtingendiensten is het duidelijk dat kroonprins Bin Salman een rol in die moord had. Volgens de Stichting Bescherming Consumentenbelang mag Netflix niet eenzijdig de prijzen van abonnementen verhogen. De organisatie wil compensatie voor consumenten omdat de streamingdienst vorige week nieuwe prijsverhogingen aankondigde. Dat is volgens de stichting in strijd met Europese regels. De abonnementen van Netflix zijn de laatste acht jaar tot 75% duurder geworden. In Duitsland oordeelde een rechter eerder dit jaar al dat prijsstijgingen van Netflix onrechtmatig waren. Dierenbeschermers maken zich zorgen over een dolfijn die al sinds de zomer rondzwemt in Venetië. Het beest heeft meerdere verwondingen, vermoedelijk veroorzaakt door motoren van boten. Ook stoppen veel boten om naar het dolfijn te kijken, wat het beest weer stress oplevert. De gemeente waarschuwt mensen geen contact te zoeken met de dolfijn. Het weer, er trekken nog wat buien over het land. Vanavond en vannacht nieuwe buien.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 En ik heb een eh, ja, heerlijke mix hier meegenomen van oude bekenden... maar ook eh, artiesten die nog niet eerder voorbij zijn gekomen. En ik ga gelijk beginnen met een eh, artiest die ik nog niet eerder heb gedraaid... Piotr Wojtasik, een Poolse trompetist. Van zijn album uit 2005, We Want To Give... ga ik het nummer draaien, Thanksgiving. Piotr Wojtasik, Thanksgiving, van zijn album We Want To Give. Ik heb verder klaar liggen Red Rodney en de Era Sullivan Quintet. Een groep die begin jaren 80 eigenlijk op zijn hoogtepunt was. Red Rodney, een uh, eh, flugelhoorn trompetspeler. Ira Sullivan, een tenorsaxofoon. Maar hij speelt op dit album ook uh, alt-saxofoon en sopraansaxofoon. En ze hebben een, eh, ja, een heerlijk album gemaakt. En dat album dat heet Night and Day. Het komt uit 1981. En het nummer wat ik ga draaien heet You Leave Me Breathless. en Ira Sullivan met You Leave Me Breathless. Ik ga verder met Emmett Cohen. Hij was deze week in Nederland voor een aantal optredens. Ik ben daar ook geweest en ik ben echt een fan van hem. Hij is echt eh, een geweldige pianist. En ik heb een opname uitgekozen uit 2021... waarop hij samenspeelt met Samara Joy. Emmett Cohen heeft in de tijd van corona eigenlijk een, eh, voor een eh, ja, wereldwijde ehm, opleving van jazz eh, gezorgd, bij, ook bij een jong publiek. Want in de tijd van corona kon er niet opgetreden worden. En hij ging eh, livestreamen eh, samen met andere heel veel grote jazzartiesten vanuit zijn huiskamer. En heeft daar geweldige concerten gegeven eigenlijk... die de hele wereld gratis konden kijken. En een van die concerten was met Samara Joy. En van dit concert ga ik draaien These Foolish Things. met Cohen, Samara Joy. Um, I'm really just grateful to be here. It seems like everybody in the jazz community has uh, has stepped foot on the, the sacred ground now. So <laughs> glad to glad to be here. And um, right now, I'd like to give you a very famous ballad called "These Foolish Things." Oh, will you never let me be? set me free. The ties that bound us are still around us. There's no escape that I can see. And still, those little things remain that bring me happiness or pain. A cigarette that burns, a lipstick's traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things the next apartment. Those stumbling words that told you what my heart meant. A fairgrounds. Emmett Cohen en Samara Joy. Samara Joy was toen nog heel jong en begon net in de jazz scene. En ze is inmiddels al een hele grote zangeres geworden. En ik denk dat we nog heel veel van gaan, haar gaan horen. Ze heeft een eh, geweldige stem. Ze was dit jaar ook op North Sea Jazz en heb ik haar gezien. Een eh, ja, fantastische zangeres. Dus als u de kans krijgt om haar te zien, doe het. Ik ga verder met Miles Davis en Quincy Jones... Ik heb een eh, opname gevonden van een concert eh, in Montreux... op het jazzfestival in 1993. En daar ga ik twee nummers van draaien. Het eerste nummer is Summertime en het tweede nummer is The Maids of Cadiz. Miles Davis en Quincy Jones. Miles Davis en Quincy Jones. Eerst Summertime en daarna The Mates of Cadiz. Ik ga verder met een nummer van ehm, Joe Pass. En het nummer wat ik ga draaien heet It's Alright With Me. Joe met It's Alright With Me. Het komt van een eh, verzamelalbum The Complete Pacific Jazz Quartet Sessions. Ik ga verder met een vierluik. Ik vind het af en toe leuk om een, eh, een drie- of een vierluik te maken... van bekende nummers, maar door eh, hele andere artiesten vertolkt op een aparte manier. En voor vandaag heb ik uitgekozen My Funny Valentine. En natuurlijk een wereldberoemd nummer, vooral door Chad Baker... Ehm, en dat was natuurlijk een makkelijke keuze om die mee te nemen vandaag. Maar daar heb ik niet voor gekozen. Ik heb wel gekozen voor Nancy Williams en The Great Jazz Trio. En The Great Jazz Trio bestaat uit Hank Jones, Eddie Gomez en Jimmy Cobb. Het album is What's New uit 1982 en het nummer is natuurlijk My Funny Valentine. your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? But don't change your hair for me. My Funny Valentine. Ik heb een vierluik opgestart en u heeft eerst naar Nancy Wilson geluisterd met de Great Jazz Trio. En daarna ben ik verder gegaan en misschien heeft u haar herkend, Rita Reis. Ze speelde samen met het Wessel Ilkend Combo, My Funny Valentine. Ik heb er nog twee klaarstaan. De eerste is van J.J. Johnson, eh, de trombonist. En de tweede is van Teddy Wilson trio samen met Gary Mulliken. My Funny Valentine. absence from the stage, we shall return you to the Jerry Mulligan Quartet. Mr. Mulligan, not only baritone saxophonist, but leader of his own group, innovator, composer, arranger, commentator, iconoclast impatient waiter in the wings, with Dave Bailey at the drums, Joe Benjamin on bass, valve trombone by Bob Brookmeyer, Jerry Mulligan. My Funny Valentine. En het laatste versie was van Gary Mulliken. En daarvoor J.J. Johnson met My Funny Valentine... van het album Proof Positive uit 1964. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van het eerste uur van CFM... dus blijf vooral luisteren. Ik heb nog veel meer mooie muziek uh, klaar liggen. En dat ga ik doen met het Louis Vidal Trio... samen met Dave Douglas en Perico Sambiet. Het komt van het album Mon Piano... En dat is ehm, eigenlijk een, eh, een afleiding van een referentie aan Frederik Monpoux, Een eh, klassieke componist. En in de jaren, eh, zeg maar, ehm, einde Tweede Wereldoorlog werd hij beïnvloed door onder andere de Amerikaanse troepen. En dat heeft, is een klein beetje doorgeslagen naar de jazz. En ehm, ja, Louis Vidal heeft dat meegenomen in zijn composities in een paar nummers.